een Klomp met het NOS-journaal. Op de sintse toeristen achterop een file gereden en in brand gevlogen. Gevreesd wordt dat 18 mensen in de vlammen zijn omgekomen. 30 passagiers raakten gewond, van wie een deel ernstig. Zeker twee mensen zijn in levensgevaar. De bus kwam uit Dresden en was op weg naar het Gardameer in Italië. Er zouden vooral ouderen in hebben gezeten. In Irak zijn bij een zelfmoordaanslag in een vluchtelingenkamp zeker 14 doden gevallen. Dat gebeurde gisteravond toen enkele gezinnen die waren gevlucht voor IS in het kamp mochten. Een man die explosieven naar binnen had gesmokkeld onder een boerka blies zichzelf op. Zeker 20 mensen raakten gewond. Vermoed wordt dat de islamitische staat achter de aanslag zit. Mensen die denken dat ze bijwerkingen hebben van implantaten in hun lichaam... kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal meldpunt. Volgens het RIVM is niet altijd duidelijk dat bepaalde medische klachten door een implantaat worden veroorzaakt. Daarom kunnen mensen met klachten naar bijvoorbeeld een borstvergroting of een nieuwe heup vanaf nu terecht bij het meldpunt van het RIVM om bijwerkingen vroeg te herkennen. In het zuidoosten van China zijn een half miljoen mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en aardverschuivingen. Alleen al in de provincie Hunan moesten ruim 300.000 mensen hun huis uit. Het regent al dagen in het getroffen deel van China. Of er doden of gewonden zijn door het noodweer is niet bekend. De gemeenten Groningen, Ten Wageningen, Tilburg en Deventer... mogen twee jaar lang experimenteren met soepelere regels voor de bijstand. Er worden minder strenge eisen gesteld aan uitkeringsgerechtigden. En mensen krijgen betere begeleiding en ze mogen wat bijverdienen... zonder dat dat meteen van hun uitkering afgaat. Het weer nog veel zon, alleen in het noorden bewolking. De komende uren verspreidt die zich over het hele land... en vanmiddag kan er lokaal een bui vallen bij 20 tot 23 graden. Morgen geregeld zon en vrijwel overal droog.